Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikanen lijken de verwachtingen over de levering van Poolse MiG-29-straaljagers aan Oekraïne wat te temperen. Polen meldde gisteravond dat ze de straaljagers aan de VS willen overdragen... die ze weer aan Oekraïne zou willen leveren. Het Pentagon noemt dat nu niet houdbaar. De toestellen zouden van een Amerikaanse basis in Duitsland naar Oekraïne vliegen... Maar het leveren van straaljagers aan Oekraïne vanaf een NAVO-basis... leidt tot zorgen bij de hele NAVO, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Nederland kocht vorig jaar voor ruim 2 miljard aan goederen in Oekraïne. Niet eerder was dat zoveel. Ook met Rusland was er voor de oorlog een levendige handel... blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Door oorlogsgeweld in Oekraïne en sancties tegen Rusland... is die handel nu voor een deel stil komen te liggen. Nederland importeerde de afgelopen jaren steeds meer zonnebloemolie, kippenvlees en mais uit Oekraïne. Uit Rusland haalde Nederland vooral olie en gas. Het Russische leger maakt zich in Oekraïne mogelijk schuldig aan oorlogsmisdaden... zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in Nieuwsuur. Rapporteurs hebben tal van misstanden geregistreerd... zoals het gebruik van clustermunitie in de buurt van een ziekenhuis... en het beschieten van vluchtende burgers. Om te bepalen of het echt om oorlogsmisdaden gaat, is nog wel meer onderzoek nodig. Het Russische leger kondigt voor een aantal Oekraïnse steden een tijdelijke wapenstilstand aan om humanitaire corridors in te stellen. Komende ochtend moet het vanaf 8 uur Nederlandse tijd rustig zijn in Kiev, Sumy, Mariupol, Kharkov en Chernihiv, zodat inwoners kunnen worden geëvacueerd. De afgelopen dagen beschuldigde Oekraïne het Russische leger van het beschieten van vluchtelingen. Wel zouden uit de stad Sumi duizenden mensen veilig zijn weggekomen. Het weer. Vannacht is het helder en liggen de temperaturen een paar graden onder nul. De komende dag schijnt de zon vol op en wordt het 12 tot 14 graden.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 Turn his back on his best friend. He puts her down. bij de eerste Hallo, toen jij zei hallo, hallo Hallo Toen jij zei hallo, hallo, hallo Toen jij zei hallo, hallo, hallo Ja, ik was meteen over mijn oren van top tot teen Je lichaamstaal, ja die sprak mij aan, je betrapt mij dat voelt zo vreemd Maar toen ik in je ogen keek Zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij loop.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 En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt al is het nu of nooit.